Twee uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Het begrotingsoverleg in Den Haag is opnieuw opgeschort... en gaat komende dag verder. Na afloop liet minister Dijsselbloem weten dat hij niet naar Washington gaat... zodat hij bij het vervolg van het overleg kan zijn. Dijsselbloem werd als voorzitter van de Eurogroep verwacht... bij de jaarvergadering van het IMF. D66-leider Pechtold zei dat hij respect heeft voor de beslissing van Dijsselbloem. Volgens Pechtold zegt de minister een belangrijke reis af... en geeft dat ook de urgentie aan. Of er de afgelopen uren vorderingen zijn gemaakt... wilde Pechtold niet zeggen. In San Francisco is een 57-jarige Britse patiënt... die twee weken werd vermist, doodgevonden in een trappenhuis... van een ziekenhuis waar ze verbleef. Het trappenhuis wordt niet of nauwelijks gebruikt. Familieleden en vrienden zochten in de stad mee naar de vrouw... die op 19 september was opgenomen vanwege een infectie. Twee dagen later was ze spoorloos verdwenen. De doodsoorzaak en het tijdstip van overlijden zijn nog niet bekend. Het ziekenhuis belooft de zaak tot de bodem uit te zoeken. De advocaat van de man die vastzit op verdenking van misbruik van honderden meisjes... zegt dat zijn cliënt een doorsneeman is. Advocaat Robert van Haarst zei in het tv-programma Pauw en Witteman... dat de verdachte geen voorbeeldjeugd had en dat hij mogelijk is beschadigd. De man zou in de periode van het misbruik niet hebben beseft wat hij fout deed. In de gevangenis is dat besef wel gekomen, zei zijn advocaat. Hulpverleners zijn door gebrekkige communicatie er niet in geslaagd... twee gevallen van zware kindermishandeling te voorkomen. Dat concludeert de inspectie na onderzoek van twee incidenten in Tilburg. Het gaat om een baby die overleed en een eenjarig kind... dat zwaargewond op de intensive care belandde. Volgens de inspecteurs zijn eerdere signalen niet goed of te laat aan andere instanties doorgegeven. Ook werd niet krachtig opgetreden toen de ouders hulp afhielden. Het weer, opklaringen, het koelt lokaal af tot onder de 5 graden. Morgen in het westen flinke buien met onweer, hagel en veel wind. In het noordoosten regelmatig zon, het wordt 11 graden.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 Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux. Et les doigts s'équénant de l'artiste, ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter sa physique son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une œuvre étendue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas, son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron la vie sera belle, ils seront de vrais pachas, et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas, elle revoit son accordéoniste, et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux, et les doigts secs et de l'artiste. Salut, dans la son soufflet suspendu, c'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est seule, au coin de la rue là-bas, les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle grève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. danser, à tourner au son de la musique. had haar natuurlijk meteen herkend, die stem Edith Piaf. Edith Piaf met uh, eh, L'Accordioniste. Goedenavond allemaal, goeienacht allemaal. Dit is De Nacht Ging het Anders hier bij de VARA op Radio 1... waarin de komende nacht veel aandacht voor eh, die stem van Edith Piaf... want het is vandaag precies 50 jaar geleden dat zij overleed... in het Zuid-Franse plaatsje Place Cassier. Bij Gras ligt dat en haar lichaam werd 10 oktober meteen vervoerd naar Parijs. Dat gebeurde min of meer illegaal, want eh, in andere analen daar wordt gesproken over eh, haar overledensdatum, Dat dat is op 11 oktober 1963. Maar goed, het eh, is in ieder geval officieel dat het uh, 10 oktober is geweest. Vandaar dus veel Edith Piaf in deze uitzending van de nacht. Ging anders bij de vader op Radio 1. diverse bezettingen hebben ze te maken gehad. Maar in deze bezetting hoorde je in ieder geval uit 1981... De stem van Paul Carrick. En Paul Carrick is op dit moment in Nederland om een aantal optredens te doen. Afgelopen avond was hij aanwezig in Zoetermeer, de boerderij waar hij optrad. En morgenavond de metropool in Hengelo... om vervolgens zaterdagavond door te gaan naar de Oosterpoort in Groningen. En zondag dan eh, sluit hij zijn Nederlandse tournee af in Eindhoven Squeeze... met het nummer Tempted. Dames mag ook naar Nederland toe komen. En 27 november zal dat het geval zijn. Dat eh, zijn drie zusjes te weten. Este, Daniela en Alana Haim. Haim, dat is ook de groepsnaam van de drie meiden. Waren ook op Lowlands afgelopen jaar. Het dit is een track van de jongste cd Days Are Gone. Honey and I. door Afgelopen eh, zomer lieten ze zich al zien op diverse popfestivals in Europa. Rockwerchter bijvoorbeeld, maar ook Lowlands hier in Nederland, waren ze te zien. En ze gaan nu voor eh, een kleiner publiek optreden in Nederland. 27 november zal dat zijn op de Melkweg, in de Melkweg in eh, Amsterdam. En iets later, 1 december, dan zijn ze door een roosje Nijmegen... en later en wel weer over volgend jaar, 3 maart volgend jaar... dan zijn ze weer in Nederland en dan staan ze in poptempel Paradiso. De meisjes, de zusjes Haim en Jordan hoort van Deze Are Gone... hun debuutalbum Honey and I, de titel van het nummer. Een dame die al lang niet meer toe is aan een debuut. Dat is Anouk. Hier hoor je haar bij een optreden bij Giel. still waiting, baby, to be found. dus het grote werk in uh, eh, Gelderdoom, Arnhem, Symfonica en Rosso. Voor Anouk, je hoorde hier een eh, optreden van haar eh, van een paar weken geleden... 19 september om precies te zijn in het ochtendprogramma van Gil. I won't play this game. volgende week dus die drie avonden op 16, 18 en 20 oktober voor Anouk. Edith Piaf dus veel te horen in deze uitzending van De Nacht Ging het Anders bij de Vader op Radio 1. Omdat het vandaag precies 50 jaar geleden is dat eh, dit icoon is overleden. Dit is het 1948 wat je nu hoort. Compositie van Leo Ferré. Les Amants de Paris. Les Amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment pas leur Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Ça fait des tas de printemps et le printemps fait l'amour. Mon couplet s'est perdu sur les bords d'un jardin. On ne l'a jamais rendu. les amants de Paris m'ont volé mes chansons. À Paris, les amants drôles de façon. Les amants de Paris se font à Robinson. Quand on marque des points à coups d'accordéon. Les amants de Paris vont changer de saison. Entraînant par la main mon petit brin de chanson. Il y a plein d'or, plein de lilas et des yeux pour les voir. D'habitude, c'est comme ça que commencent les histoires. Les amants de Paris se font à Robinson. À Paris, les amants de drôles de J'ai la chaîne d'amour au bout de mes deux mains. Il y a des millions d'amants et je n'ai qu'un refrain. On y voit tout autour les gars qui donnerait bien le printemps pour venir s'aligner. Pour eux, c'est pas beaucoup cordes pour moi demain. J'en ai collé partout dans leur calendrier. Les amants de Paris ont usé mes chansons. Si les amants s'aiment dans leur façon. Donnez-moi des chansons pour qu'on s'aime à Paris. so soon. coffee, no, no. I'd rather have you in my glass. Only thing that's gonna sweeten my tongue. Only thing's gonna last now. Ja, dat is een titel die je eh, <laughs> wel het nodige eh, aan fantasie kan opbrengen. Breakfast Can't Wait, Breakfast Can Wait. Je had een nieuwe single van Prince. Prince die eh, afgelopen week de deuren van zijn landgoed Paisley Park heeft opgezet. Omdat hij daar ook weer van de ene dag op de andere besloot om daar een concert te geven. Zoals hij dat onlangs ook deed bij Paradiso. De nieuwe single hoorde je dus van onze vriend Prince met... Dat Breakfast Can Wait. En daarvoor had je dan het 1948. Edith Piaf met een nummer, een chanson van Leo Ferré... onder de titel Les Amants de Paris. En later in het uur nog een eh, nummer van eh, Edith Piaf. Maar wat dat is, dat hoor je dadelijk wel. Niet al te veel vertellen, want het moet het een en ander toch nog wel verrassend bleven. De Rolling Stones, die eh, waren vorig jaar de headliner op eh, Glastonbury... met het eh, grote festival in Engeland. En daarvan begon afgelopen week de kaartverkoop voor het festival... dat dan komende zomer zal plaatsvinden. En in een recordtijd, binnen anderhalf uur, waren alle... 100 30.000 kaarten, daar gaat het ongeveer over. Die waren allemaal uitverkocht. De Rolling Stones dus, ehm, die waren daar headliner afgelopen jaar. En vele in Nederland, wat ik zo gehoord heb... hebben dat optreden ook op de BBC TV kunnen zien. En een optreden van Stones afgelopen zomer in Londen... dat is aanstaande zaterdag ook te zien op de BBC. Maar dan gaat het om het optreden van de Stones in Hyde Park. BBC 1, daar moet je dan op afstand 5 eh, over half 12, zaterdagavond. Eh, ruim een uur lang kan je dan kijken naar de Stones. Stones, 1994 van de LP Voodoo Launch. Love is Strong. En wat ik al zei, je kan ze bekijken, de Rolling Stones, op eh, BBC 1. Zaterdagavond vanaf vijf minuten over half twaalf. Het optreden in Hyde Park. Afgelopen zomer wat je te zien krijgt, dat duurt eh, ruim een uur. Dus als je Stones fan bent, zeker eh, kijken. En kan je niet kijken, dan zou ik het zeker opnemen... dat optreden van de Stones in Hyde Park afgelopen zomer. africando, ¡A kimin kimini. Tanıyor. dat van het project Africando. Dat in eerste instantie een eh, project was met uh, salsa muziek die afkomstig was uit eh, Senegal. Maar in de loop der jaren zijn er steeds meer landen bijgekomen. Ook landen van het Latijns-Amerikaanse continent. Wat je nu hoorde, dat was Afrikando met de zang van Secuba Bambino. En dat is een jongen die afkomstig is uit het Afrikaanse Guinea. En dat ligt dan weer in een, het westen van het werelddeel Afrika... en dan halverwege <laughs> het westen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar je hoorde dus in ieder geval de Afrikando van die uh, nieuwe cd die net is uitgekomen. Dundari, de titel van het nummer dat je kon beluisteren. Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like... <laughs> Yo. Yo. My men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. <laughs> it's about a thing, uh, yeah. Feel yo. real good, wave your hands in the air and lick two shots in the atmosphere. yeah, you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Uh. Remember when he told you he was about the uh-huh. Benjamins? You act like you ain't him, Give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass 'cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just the minimum. minimum. You still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Yo, a win-win. Come again. dedicated to the men. More concerned with his rims and his Tims and his women. Him and his man Come in the club like hooligans. Don't care who they you fan, Papa Yang. Like you got yeah. Let's stop pretend. The one that pack pissed out by the waist, man. Crissed out by the casement. Still in their mother's basement. The pretty face man. Claiming that they did a bit, man. Need to take care of their three and four kids. Been the face in court case when the child support late. Money taking heartbreaking. Now you wonder why women hate And The sneaky silent man. The punk domestic violence man. The quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win? when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Uh uh, come again. Uh-uh. vanwege het feit dat ze een eh, belastingsschuld had. Maar eh, ze is op dit moment weer op vrije voeten. Dat wil zeggen, ze heeft huisarrest, maar ook daarvan mag ze lichtelijk eh, afwijken. Want ze mag van de rechter ook gaan toeren om weer centjes te verdienen... om uiteindelijk weer die belastingsschuld te kunnen betalen. Lauren Hill, oud succes van haar. En wat een mooie plaat als je dat na al die tijd nog eens een keer terug hoort. Dat Do What That Thing, Lauren Hill. Hier bij de nacht ging het anders. De man die je nu gaat horen, die is documentairemaker. Maar blijkt ook nog eh, te kunnen musiceren, componeren en zingen. Roel van Dalen. Wist je dat eigenlijk niets vaststaat? Dat je steeds weer terug kunt, onvoorwaardelijk. En wist je als de deur straks dicht slaat, is er altijd nog een lichtpunt. Onvoorwaardelijk, dit is je huis. Dit huis is je thuis. Al heeft het een kruis, dit is je huis. wanneer je weer zo diep gaat en alles wordt je misgund. Onvoorwaardelijk, dit is je huis. Dit huis is je thuis. Al heeft het een kruis, dit is je huis. soms en dan weer vliegensvlug. Mocht je niet meer weten waar je bent, roep me en dan kom ik, dan kom ik van ver aangerend. dat ik jou los zal laten. Los, maar niet alleen. Onvoorwaardelijk. En weet je, dit is een land vol desolaten. Maar met een plek van liefde en steen. En dat is onvoorwaardelijk dit is je huis. Dit huis is je thuis. Al heeft, al heeft er een kruis. Dit is je huis. Jouw huis. Dit is jouw huis. van uh, Roel van Dalen die ik kon luisteren, Een album van hem dat net is uitgekomen. En daarop dus uh, tiental Nederlandse liederen gezongen van iemand die eigenlijk een totale andere achtergrond heeft. Want wat ik al zei, hij is uh, documentairemaker. Maakte onder andere de documentaires. Daar hoorden zij de engelen zingen. En verder ook een documentaire over het Koninklijk Concertgebouworkest... en de kinderen van de Hondsrug over verstandelijk beperkte kinderen. Dat is ook een project van hem. Hier dus als zanger Roel van Dalen. Zo dadelijk dan hoor je een cabaretfragment uit de jubileumuitzending van Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag. Maar eerst even nog eentje van Edith Piaf, 1949, Bal dans ma rue. soir, il y a bal dans ma rue. Jamais encore on n'avait vu une telle gaieté, une telle cohue. Il y a bal dans ma rue. Et dans le petit bistrot où la joie sous la peau des musiciens perchés sur un tréteau. qui tournent de par deux, le rive aux lèvres et les yeux dans les soir, il y a mal dans ma rue. Tout le monde se sent un peu ému. Peut-être bien qu'on a trop vu. Il y a bal dans ma rue. Il était si beau que lorsqu'il me sortait, aussitôt tout le monde sur lui se retournait. J'étais si fière de lui, j'ai pas pu résister. à ma meilleure amie, un jour les présenter Ils se sont plus immédiatement, ils se sont mariés ce matin, ils formaient un couplet de bâtons et moi j'étais témoin, et voilà pourquoi. jamais encore on avait vu une telle guérée, une telle cohue. Il y a mal dans ma rue. Et dans la petit ville où la voix sous la peau des musiciens perchés sur un bretto. Tous les amoureux qui tournent de par leur rire aux lèvres et les yeux dans les yeux. Ce soir, il y a Framöver on avait vu une telle gaieté, une telle folie, il y a pas dans Het is 25 jaar, dat is duidelijk. Jubileum. Dat vieren wij vandaag in de winkel van Sinkel. Maar niet iedereen kan er vandaag bij zijn om ons te feliciteren. Daarom zetten wij de lijnen open voor vaste luisteraars. Wie heb ik aan de lijn? Meneer de voorzitter, gefeliciteerd. Ah, de heer Wilders. Ik heb mij in het verleden enigszins ongenuanceerd uitgelaten over uw programma. Ik noemde het linkse prietpraat en sprak van wanstaltig links-extremistisch kutkabaret. Ik, ik herinner mij dat niet hoor. Goed, dan heb ik dat bij deze alsnog gezegd. Maar, maar, vandaag is een dag van feestelijkheden en daarom feliciteer ik u van harte. De bodemloze put die u week in week uit volstort met belastinggeld... is dankzij u en uw kameraden een klein beetje minder bodemloos geworden. Gefeliciteerd. Dat is heel lief van u. Ik ga het nog één keer proberen. Meneer Wilders, wilt u een keer echt te gast zijn in ons programma? Ja, meneer de voorzitter, zoals u merkt ben ik vandaag wat milder dan u van mij gewend bent. En ik snap dan ook heel goed dat u juist vandaag dit verzoek doet. Maar laat ik heel duidelijk zijn. Ik adopteer nog liever drie Roemenen... dan dat ik ook maar één voet over de drempel zet van dat communistenbolwerk. Oké. Wie heb ik aan de lijn? Ja, hallo, met Louis. Meneer Van Gaal, wat leuk. Ik heb een lied. Oh, eh, leuk. Gaat u dat zingen? Er is een jarig. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is hij. Ja. Dat vinden we alles zo prettig. Ja, ja. En daarom zingen wij blij. Hij leeft lang, hoera, hoera. Hij leeft lang, hoera, hoera. Hij leeft lang, hoera, hoera. Was dat het? Ja, dat was het, ja. Was het weer niet goed? <laughs> nee, het, was, het was heel leuk. Ik wist alleen niet of het afgelopen was. Je bent toch gestopt met zingen, of niet dan? Ja, misschien wel, maar ik weet nog niet of dat dan afgelopen is. Dan is het niet toch afgelopen? Ja, oké, oké. Sorry hoor. Ben jij nou zo dom? Of ben ik nou zo muzikaal? Ik denk dat u heel muzikaal bent, meneer Van Gaal. Oh! Dank voor uw belletje. Wie heb ik aan de lijn? Ja, hallo, met eh, Harold uit Boksel. Hoi. Ja, ik weet nog één uitzending, die kan, oh, die kan me zo goed. Dat vond ik zo ontzettend leuk. Vertel, Harold. Nou, ik weet het niet meer precies, maar eh, er was iemand met een heel gek verhaal. En die had toen iets met, eh, ja, dat die... Ehm, ja, ik weet, nee, ik weet niet meer precies, maar het was, het was zo'n gek mannetje. En, en, jij had toen een gesprek met hem, uh, Dolf, of, eh, of Jack Spijkerman, dat kan ook, dat weet ik niet meer precies. Maar het was in ieder geval echt, eh, ja, de hele, echt een hele leuke uitzending. Nou ja, je moet, er, je moet erbij zijn geweest, denk ik. of misschien was jij er wel bij, dat weet ik niet. Of Jack, dat kan ook. Heb jij het nummer van Jack, dan bel ik die nog even. Oké, gaan we regelen. Met wie? Met, met, met, met Bauer. Franse Bauer. Zeg het eens. <laughs> ja, ja ik, eh, ik, ik, eh, heb, ik heb een radiootje op, eh, op het toilet staan. En dan luister ik eigenlijk elke week Spijkers met Koppen als, als ik zit te poepen. poepen. <laughs> Frans, dat meen je niet? Je zit toch geen twee uur te poepen? Nee, nee, nee, nee. Ik luister van tevoren altijd eerst naar cappuccino. <laughs> Dankjewel. Wie heb ik aan de lijn? Navelstaren, N-A-V-E-L-S-T-A-R-E-N. E e De favoriete activiteit van menig televisie- en radiopersoonlijkheid. Ben jij dat, eh, Wim Daniels? Navelstaar is mensengedrag. Ik heb althans nooit een chief af een uitzending zien maken over zijn 25-jarig jubileum. Uh, Wim, jij zit zo meteen in de uitzending. is een beetje, een beetje verwarrend. Ik, ik pak even iemand anders. Wie heb ik aan de lijn? Proficiat, ook zo'n woord. Proficiat. We zeggen het te pas en te onpas. Overigens vaker te onpas dan te pas. En typisch mensengedrag. Ik heb althans nooit een chief af deze een shiftje jong hoor, zeggen. Proficiat. Dat is ook wel Wim Daniels. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, met Jack. Jack Spijkerman. Hey Jack. Hey, eh, Dolf, ik werd net gebeld door een of andere idioot uit Bokstel. Wat had ik nou gezegd? Mijn nummer alleen doorgeven aan mensen als Reinoud Oerleman, Joop van Den en John de Mol. Dankjewel. Dankjewel, Jack. Zeker wel. Ik zit nog midden in een scène, maar ik praat gewoon door, denk ik. Met die, wie heb ik aan de lijn? Ja, met, eh, met Henk Krol. Van harte met dit mooie jubileum. Nee, dan begrijp ik de pauze. Ik zou willen dat ik ook zoiets te vieren had, maar eh, vooralsnog zit het even tegen. Want u bent uit de kamer. Ja, uit de kast, uit de kamer. Wat is de volgende stap? Uit de kleren, uit mijn dak. Oké, tot zover. Ik ga me heerlijk laten verwennen deze zaterdag. Eh, oké, met wie? Dat weet ik nog niet. <laughs> nee, nee, ik bedoel, wie heb ik aan de lijn? Henk Krol. Ja, nee, dat weet ik. Waarom vraag je het dan? Nou, ik bedoel eigenlijk... Zit jij met te versieren, Dolf? We sluiten de lijnen, dank u wel. Zes jaar geleden zijn uit Ierland, Rosine Murphy en You Know Me Better. En daarvoor had je dan een eh, cabaret sketch uit de uitzending van Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag. En straks tussen half vijf en vijf meer sketches en zang uit de uitzending van afgelopen zaterdag van Spekers met Koppen op Radio 2. Maar dit is Radio 1, de Vader aan.